uur. Goedemorgen, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Dansen met Jansen was misleidend voor jongeren, dat zegt OMT-lid Menno de Jong. Minister De Jonge beloofde dat mensen veilig naar de club konden als ze diezelfde dag gevaccineerd waren. Maar dat werkt natuurlijk niet zo, zei OMT-lid De Jong bij AT5. Om te zeggen van s ochtends vaccin en dan avonds dansen, ja, dat, dat, wordt, dat, wordt, geïnterpreteerd als van, nou dan zal ik wel beschermd zijn. Eh, en dat is natuurlijk niet zo. Eh, en dat, eh, is een beetje misinformatie eigenlijk. Volgens het OMT-lid is er een goede kans dat de buitenfestivals eind augustus weer door kunnen gaan. En het zou een stuk veiliger zijn om alleen testbewijzen te vragen bij de ingang. Alleen vaccinatie of herstelbewijzen helpen volgens de Jong niet genoeg, omdat je dan alsnog corona kunt doorgeven. Vanwege een brand bij een bedrijf in Bodegraven waar kip wordt verwerkt is een NL-alert afgegeven. Twee loodsen staan in lichte laaien. Er komt veel rook vrij. Mensen worden opgeroepen om ramen en deuren gesloten te houden. In Schijndel in Brabant is gisteren misschien wel de jongste winkeldief ooit gesnapt. Dat zegt de wijkagent op Twitter. Een jongetje van zes werd in de supermarkt betrapt met een blikje fris, snoepgoed en ander lekkers in zijn tas. Hij werd niet in de boeien geslagen. Het manneke, zoals de wijkagent het noemt, werd naar huis gebracht. Daar was een gesprek met de moeder. Het is een verdrietig weekend voor festivalorganisatoren die dit weekend een feestje hadden staan. Vrijdagavond zette het kabinet met de aangescherpte coronaregels een streep door festivals en dus wordt op veel plekken de boel weer afgebroken. Ook bij het Guilty Pleasure Festival dat dit weekend in Amsterdam zou zijn. het is wel echt klaar nu. Het eh, geluid is net allemaal uit, het, eh, uit de mainstage gehaald hopen dat het snel leeg is, want eh, dan is het voorbij. Een van de grootste festivalorganisatoren, ID&T, heeft een kort geding tegen de overheid aangespannen om de festivals toch door te kunnen laten gaan. Het weer nog. Het wordt een bewolkte dag. In het noorden zijn er buien, soms met onweer.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 Samenstelling, presentatie Alco B. En ja, het thema, het rode thema is deze keer zon, zand en zee. Dat komt natuurlijk heel goed uit, want het is de eerste zondag van de grote vakantie, zal ik maar zeggen. Is dit weer geschikt om naar het strand te gaan? Ja, natuurlijk. Het is altijd weer om naar het strand te gaan. Of het nou regent, niet te hard natuurlijk, stormt of dat het gewoon een grijze, grauwe dag is. Blijft het gewoon lekker op het strand. Dus zon, zand en zee, daar hebben we het over. Eh, het eerste uur hebben we daar wat aardig wat nummers van geduid. En ook het tweede uur komt dat nog wel terug. Maar ik begin met eh, wat natuurlijk ook wel gebeurt in de zomer. Als je iets te veel neemt en dan word je wakker met hoofdpijn.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 ik noem ze wel de perfecte zondagochtendklanken natuurlijk... van Barbara Morrison. En het nummer Good Morning Headache. En het komt van een uh, cd'tje A Sunday Kind of Love 2013. En op de saxofoon hoor je natuurlijk Houston Person. Eh, in het eerste uur heb ik Astrid Gilberto gedraaid. En in de tweede uur draai ik een nichtje van haar. Volgens mij is de nicht. En dat is eh, Babel Gilberto. The sun is shining. Nou, nog niet in Zandvoort, maar wie weet een andere dag wel weer. do espaço, na esperança. Eh, in deze uitzending wat zomerse klanken te krijgen. Eh, als, als de zon niet schijnt, moet je de zon maar in de muziek laten horen. Is dat eh, de grondlegel. Ja, lekkere zomerse klanken. En daar kan ook Ben Webster aan bijdragen. Van een hele bekende uh, ja, LP, See You at Fair. Ja, ik weet niet, mogen kermissen nog wel? Ik geloof het wel zelfs. Dus wie weet, binnenkort zie je me hier op de kermis. Love is here to stay. Wie spelen met hem mee? Bas Richard Davis, drums O.C. Johnson, piano Hank Jones of Roger Calloway... en tenor saxofoon Ben Webster komen ze. Webster, Love Here To Stay. En dat heb je vaak op het strand natuurlijk in deze tijd. Veel liedjes over de zee, de zon en het zand gaan over love. En, dat, ja. en als je dan in love bent, dan eet je misschien wel een ijsje. En daar heeft de Dutch Swing College Band een nummertje eh, van gespeeld. Origineel Chris Barber. En wij hebben vorige week, vor, vorige keer gedraaid, dacht ik. Maar nu de Dutch Swing College Band. for ice cream, baby. That's what we want. Monday, Tuesday, every day is ice day, baby. That's what we like. Can have your chocolate or vanilla, but still it's ice cream we like best. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream, baby. That's what we want. Synclos Band. Dat is natuurlijk eh, herkenbaar leuk en uit het grijze verleden. En als het thema het strand is, dan kan je niet om Jackie en Roy heen. Dat is natuurlijk een, eh, een Amerikaans eh, ja, duo bestaande uit Jackie Kane en de pianist, zinger, zanger Roy Kroll. die hebben een, een leuke cd gemaakt en daar staat een nummertje op wat zeer toepasselijk is. Sand in my shoes, daar komt die. That's what I told myself. So I left you behind and I controlled myself. Yet some mysterious thing makes every memory clear. It makes me want to take wing again tonight and know the delight. once more. sensuous strains of a soft guitar. Deep in my soul, the thundering roll of a tropic sea under the stars. That was Havana. of the sand in my shoes. a soft guitar in my soul. Jackie en Roy, eh, vooral veel eh, opgetreden 40, 50, 60 jaar. Dit is een cd'tje The Beautiful Sea, muziek over de zon, zand en zee. 1998, leuk, leuk, leuk. En leuk is ook Lou Donaldson, The, Things, the things We Did Last Summer. in Nederland niet zo vaak heeft opgetreden. Ik, volgens mij is hij nog nooit op North Jazz Festival geweest. Is Michael eh, Franks. Die heeft eh, in 1998 een cd gemaakt, Barfoot on the Beach. Nou, dat sluit dus wel mooi aan bij het eh, thema van vandaag. Dus dat nummertje wou ik ook draaien. En ik kan je eigenlijk aanraden om op YouTube eens te kijken... naar eh, de, filmpjes Barfoot on the Beach, Antonio, Song, The Lady Wants to Know. Het zijn eigenlijk mooie nummers. Misschien is voor de eerste keer een kennismaking met Michael Franks. Luister en geniet. Michael Franks, Barfoot on the Beach. nothing to do No attire is required Just a toothbrush, dear Cause here we don't wear much Eh, net in het water. In het echte zand, ja, dus altijd oplet geblazen... of je niet ergens optrapt wat nogal pijn kan doen aan je voet. Ehm, tijd voor iets heel anders. Tijd voor Julius Watkins, een, een horenspeler die... Eh, eh, een, ja, mooie muziek gemaakt heeft. En dat nummertje wat ik heb klaargezet, dat is Garden Delights. En dat speelt hij, even kijken wie er meedoen in dit nummer. Julius Watkins, Frans Horn, Frank Foster, tenorsax. En eh, eh, George Butcher op de piano. Eh, Perry Lopez gitaar. Oscar Pettiford op de bas. en Kenny Clark op de drums. Nou, daar zijn we helemaal bij gepraat. En dan kunnen we luisteren naar Garden Delights. Ja, je hoeft natuurlijk niet naar het strand te gaan. Je kan ook gewoon in je tuin gaan zitten... en genieten van, het, van je tuin die mooi is en misschien wel lekker ruikt. op de French horn. Uh, het is wel een bijzonder instrument. Hoor je toch niet veel in de jazz. Eh, ik maak een klein drieluikje over toch uh, blaasinstrumenten. En de volgende die ik heb klaargezet is Sid Dale. Sid Dale is eigenlijk begonnen in een chocoladefabriek op uh, 16-jarige leeftijd. Maar als techneut en ja, hield erg van big bands. En volgens mij is hij het later pianist geworden en arrangeur. En heeft veel gemaakt. Dit vond ik een mooi nummer van Sid Dale beetje in voor een trombone. thema eh, zon, zee en zand. Eh, dan kies ik natuurlijk voor een nummer van Nicola Conte. Italiaanse arrangeur, gitarist. Eh, ja, zit altijd op de, de rand van de jazz. Maar dit vind ik wel een mooi nummer. Past goed bij het thema. and shells The golden frame of your hair Eyes reflecting eyes Flickering shadows Of love's desire depth in the morning light. Sea and sand, waters and shells, the golden frame of your hair. Drops, clear crystal drops, are going forward in our Eh, sea and Sand. Mooi nummertje. Past heel goed bij de zomer. Past heel goed bij het thema. Maar gaat u nu maar even recht zitten en zet uw oortjes wijd open. Want het komt een persbericht. We hebben we gekregen en daar wil ik iets over vertellen. Want Jazz in Zandvoort heeft eh, aangekondigd... een programma voor het seizoen 2021-2022 eh, te maken. En ze gaan er eigenlijk vanuit dat vanaf 12 september... de situatie zodanig is dat een concert zonder beperkingen mogelijk is. En eh, ja, het zou dus wel fijn zijn als het inderdaad zo is... Ondanks de ontwikkelingen waar we nu weer in zitten. Maar goed, het is gepland. Er zijn een aantal fantastische concerten op de agenda. En te beginnen met 12 eh, september. Noteert u vast even in uw agenda. De West Coast Big Band. En dat is de muziek van eh, repertoire van Duke Ellington en Count Basie. En er staan hele... Ja, ik zie het Edwin Rutte kwartet staan op, eh, in 10 oktober. Ik zie staan bijvoorbeeld op 12 december Cor Bakker en V. Klaassen... die een kerst... ja, show hebben eh, in elkaar gezet. Ik zie ook staan Michiel Varenkamp kwartet. Ja, dat is de muziek van Louis Armstrong. Is leuk, is leuk. Volgens mij is hij wel eens geweest al. En The Preacher Man. Nou, ik zou zeggen van ze hebben er weer heel veel werk van gemaakt. We hopen dat de corona-ontwikkelingen zodanig zijn... dat we elkaar kunnen treffen op 12 september in de krocht. Op de vaste tijd natuurlijk. Toegangsprijs 15 euro. En eh, de West Coast Big Band in levende lijven kunnen aanschouwen 18 man sterk. Dus dat belooft wat. Nou, niet vergeten, vast noteren. 12 september. En we gaan ervan uit dat het allemaal gaat lukken natuurlijk. Eh, dan keren we terug naar de muziek waar we nu aan het luisteren zijn. En dan kom ik bij een nummertje wat we... Eh, eens even kijken waar ik die heb staan. Tito Puente. Oh ja, hier. Dat kennen we allemaal in uitvoering van eh, Santana. Maar volgens mij was Tito de eerste die het op de plaat gezet heeft. Oh jee, como va. En dat staat op LRD Bravo, een LP 1962 van Tito Puente. Die kennen we wel als orkestleider. Eh, komt-ie. Ja, dat was eh, O.J. Oye We kennen bekend allemaal in uitvoering van eh, Santana. Maar dit was het origineel en dat was ook zeer de moeite waard. Dit was eh, ZFM Jazz en het ging over de, de zand en de zee. tussendoor ook nog wat hele bekende nummertjes uit de jazzgeschiedenis gedraaid. En ik hoop dat je het leuk vond. Ik vond het zelf leuk om te doen. En ik ga eruit met een nummertje van de New Master Sounds. En dat is Swimming With My Fishies. ik vind het een leuk cd, Renewable Energy, cd 2018. En alleen al de naam Swimming With My Fishies is, is, is eh, eh, ja, zeer, zeer lollig. Eh, ik zou zeggen, ik wens je een hele fijne zondag. Als je op vakantie gaat, wees voorzichtig en geniet ervan. En tot een volgende keer zou ik zeggen. Het nummer Swimming With My Fishies is een wat langer nummer. Ik laat hem gewoon staan tot het einde. Mooie groove, luister en geniet van de New Master Sound. Ja, en natuurlijk bedankt voor het luisteren. Fijn dat je luisterde en eh, tot ziens.